Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump... bekent schuld in een poging om een nieuwe rechtszaak tegen hem af te wenden. In ruil voor schuldbekentenis zou justitie enkele aanklachten tegen hem laten vallen. Het draait om zijn werkzaamheden als politiek adviseur voor Oekraïne. Het Amerikaanse OM verdenkt hem van samenzwering tegen de Verenigde Staten... en samenzwering om de rechtsgang te belemmeren. Minister Schouten roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Oost-Europese landen waar varkenspest is geconstateerd bij een varkenshouderij. De producten zouden besmet kunnen zijn en de ziekte naar Nederland kunnen brengen. In België is Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij wilde zwijnen. Experts denken dat de zwijnen ziek zijn geworden door besmette vleeswaren uit Oost-Europa. Na anderhalf jaar onderhandelen is er een nieuwe CAO voor leraren en, andere en ander onderwijspersoneel in het MBO. Ze krijgen een structurele loonsverhoging van 4,9 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk. De 16-jarige jongen die vanochtend na een schietincident op een school in Roermond werd aangehouden, had allerlei wapens bij zich. Het gaat om een lichtgeweer, een gasalarmpistool, twee messen en een bel, meldt de politie. De scholier werd opgepakt nadat hij zowel binnen als buiten de school had geschoten. Mogelijk vanwege een ruzie met een andere leerling. Niemand werd geraakt. Maarten B., de huisarts uit Leiden die eerder werd aangehouden vanwege het betasten van kinderen, wordt nu ook verdacht van ontucht met zeven patiënten. Volgens het Openbaar Ministerie zou dat te zien zijn op de filmpjes die de man in het geheim maakte in zijn behandelkamer. De 38-jarige B pleegde de ontucht in 2010 in een praktijk in Amstelveen, waar hij als invalhuisarts werkte. Tijdens het onderzoek vond het OM ook kinderporno op de telefoon en de computer van de huisarts. Het weer vanavond en vannacht kan er nog een buitje vallen. De minima liggen tussen de 10 en 13 graden. Morgen soms zon en het wordt dan 17 tot 19 graden.